Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige Arabische leiders kijken weg als het over de oorlog in Oekraïne gaat, dat zegt president Zelensky. Hij is op bezoek bij de Arabische Liga, een grote conferentie in het Midden-Oosten. Unfortunately, there are some among you who turn a blind eye. And I'm here so that everyone can take an honest look, no matter how hard the Russians to influence. Zelensky probeert de Arabische leiders zover te krijgen om Oekraïne ook te steunen. Daar zijn veel landen nu niet echt duidelijk over. De Zelensky reist door naar Japan. Daar is hij zondag bij de G7, een andere conferentie met wereldleiders. De politie is op zoek naar tientallen automobilisten die vanmorgen tegen het verkeer inreden... in een poging een file op de A28 richting Groningen te ontlopen. Ze deden dat door te spookrijden op de snelwegoprit. Rijkswaterstaat zegt verbijsterd te zijn. Als ze worden gepakt via de beelden krijgen ze een flinke boete. In het westen van Spanje is al ruim 8000 hectare natuur in de as gelegd door bosbranden. Het vuur ontstond in de buurt van Salamanca. De brandweer krijgt het moeilijk onder controle doordat het heel hard waait. Zo'n 600 mensen zijn geëvacueerd, drie snelwegen zijn afgesloten. De Spaanse autoriteiten denken dat de branden zijn aangestoken. En in Australië zijn mensen boos over een actie van de politie. Een agent daar heeft een demente vrouw van 95 jaar oud neergetaserd. Je hoort correspondent Meike Weijers. Ze was op haar kamer en liep met haar rollator uh, naar de politieagenten toe... met een mes in de hand. En ze is toen getaserd, twee keer op de grond gevallen. Ze heeft haar hoofd gestoten. En ze is toen met spoed naar het ziekenhuis eh, gebracht... waar ze nog steeds ligt in kritieke toestand. Ja, er is veel kritiek op hoe de agent dit heeft aangepakt. Hij is geschorst, want bodycams hebben het opgenomen. En mocht ze overlijden, dan wordt hij mogelijk vervolgd voor doodslag.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 is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. take anymore Nobody ringing my telephone now Oh, how I miss such a beautiful sound Yeah.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

on through the night Oh shit toda la noche.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 without your love. You see, you think I can go on another day.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 plans But we could love, I think there is a chance Go down for the holiday To leave those happy thoughts again I sing FM's antwoord 106.9 FM. amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso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 啊。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 to you. I can't take this anymore. Listen, you know, listen to her. Oh, she's like a nightmare. you I just Listen up. The only reason I'm together with you is because of your dad. Can't you understand that? You'd Oh, ah, kiss my father. What are we right now? I can't take this anymore. J'ai de retour. Jockey est de retour.